Er zijn 17 mensen gearresteerd. Over arrestaties in Bosnië is niets bekend. De politie zocht vooral in kringen van een conservatieve islamitische secte. Gematigde moslims in Bosnië willen dat die groepering wordt verboden en dat de leden het land worden uitgezet. Een jongetje van twee uit Amsterdam, dat sinds vanmiddag werd vermist, is terecht. Hij is samen met zijn vader aangehouden op een treinstation in Almere. De politie was getipt door een conducteur die het jochie herkende van het signalement dat aan het begin van de avond via een Amber Alert was verspreid. De vader van het jongetje ging vanmiddag in overleg met de moeder en eind wandelen met Michiel, maar belde een tijdje met de mededeling dat hij zijn zoontje niet terug zou brengen. Omdat de politie vreesde voor het welzijn van het kind werd een Amber Alert uitgegeven. Het jongetje is ongedeerd. Vannacht komt er een einde aan de zomertijd. Om drie uur vannacht wordt de klok een uur teruggezet. Dat leidt ertoe dat het ochtends eerder licht wordt en s'avonds eerder donker. De zomertijd wordt over vijf maanden weer ingevoerd in het laatste weekend van maart. In ongeveer 70 landen wordt twee keer per jaar de klok verzet. Ajax heeft zijn uitwedstrijd tegen Roda JC gewonnen. Het werd in Kerkrade 4-0 voor de Amsterdammers, die drie dagen geleden in het bekertoernooi ook al van Roda wonnen. Heerenveen won vanavond thuis met 4-0 van ADO Den Haag en Excelsior won thuis met 1-0 van RKC Waalwijk. Het was deze competitie de eerste overwinning van hekkensluiter Excelsior. De topper Twente PSV is nog bezig. Het weer. Vannacht koelt het nauwelijks af.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 Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZZFM. Thank One night in heaven One night in heaven One night in heaven One night in heaven One night in heaven Zaterdagavond. De FM Snack. so much sweeter baby. they get jealous. Okay, smarty, you go to a party. Girls are scantily clad and showing body. A chick walks by, you wish she could sex it, but you're standing on the wall like you wish Poindexter. Backstage luncheon, high class luncheon. Food is served, girl? stone cold munching. Music comes on, people start to dance, but then they ain't so much till they spit your pants. A girl starts walking, guys start walking. Sits down next to you and starts talking. Says she wanna dance cause she likes the boots. So come on, back up and just bust the move. Just bust the move. boy. You're on a mission and you're wishing someone to cure your lonely condition. Looking for love in all the wrong places. No fine girls, just ugly faces. From frustration, first inclination is to become a monk and leave the situation. But if you time not tell us a lighter home, so don't hang yourself with a celibate rope. You need to showing, so you're going. Quick till that's about the five you're blowing. Get to get smart, just as hard to show. Then you are a fine in your row. She's dressed in yellow. She says hello. Come sit next to me, you fine fellow. You run over there without a second to lose. And what comes next? Hey, bust bust the move. Just bust the move. Just bust the move. Move it, boy. In the city, ladies look pretty. Guys tell jokes so they can see me. Tell a funny joke just to get some play. Then you try to find a piece of says, says no Girls are faking, goodness sake, they want a man who home the bacon problem. You got that, tell me, tell yeah, yeah. Girls are sadistic, materialistic. Looking for a man, makes them opportunistic. The line on the beach perpetrated a change so that a brother with money can be that man. on the beach, you're stolen. Feel how I'm rolling. Everything you have is yours and not stolen. A girl runs up with something to prove, so don't just stand there, watch the move. Just watch the move. Just watch the move. Move it, boy. Break it down for me, fellas. the best man. You say Milo, check your libido and roll to the church in a new tuxedo. The ride walks down just to start the wedding there's one more girl you won't be getting. So you start thinking, then you start thinking. I ride they looks and things that you're waiting. She thinks you gotta do so she brings back and I have never really hurry cause the girl is stacked. The reception's jumping, bass is pumping. Look at the girl and your heart starts thumping. She says she wanna dance to a different groove. Now you know what to do, just bust a move. Just bust a move. drop. be a different story.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 Er is veel verlopen onder het personeel omdat niet duidelijk is hoeveel meldkamers er na de fusie van de politiekorpsen overblijven. Onderbezetting van de meldkamers kan problemen opleveren voor de agenten op straat. Een jongetje van twee uit Amsterdam dat sinds vanmiddag werd vermist is terecht. Op een treinstation in Almere.